Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Rotterdam drie nepagenten opgepakt. Tientallen mensen in het hele land werden door de mannen opgelicht. Zo boden zij hun slachtoffers aan om hun kostbaarheden veilig te stellen. De verdachten zijn 20, 21 en 23 jaar. Bij de aanhouding gooide een van de verdachten zijn telefoon uit het raam. Agenten zagen dat met een drone en namen de telefoon in beslag. De politie vond bij de verdachten ook dure merkkleding en een grote hoeveelheid contant geld. De Israëlische premier Netanyahu heeft overleg gevoerd met de stafchef van het leger... over de strategie voor de oorlog in Gaza. Gisteren werd gemeld dat Netanyahu zou overwegen om de hele Gazastrook te bezetten. Stafje, stafchef Zamir is tegen dat voornemen... maar Israëlische media melden dat hij Netanyahu niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. Donderdagmiddag wordt er in het Israëlische kabinet over Gaza gesproken. Vier Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs zijn na een maandenlange gijzeling in Mali weer vrijgelaten. In januari werden ze als vermist opgegeven in het noorden van Burkina Faso. Ze vervoerden elektrisch gereedschap en waren bezig met een reis van 3000 kilometer... van Casablanca naar Niamey, de hoofdstad van Niger. Volgens de Malinese autoriteiten zijn de Marokkaanse chauffeurs veilig en wel. En oud-president Ion Iliescu van Roemenië is overleden. In 1989 speelde hij een belangrijke rol bij de val van de communistische dictator Ceausescu. Bij de eerste vrije verkiezingen in Roemenië werd Iliescu president. Hij werd twee keer herkozen. Bij de gewelddadige... Eh, bij de gewelddadigheden na de val van Ceausescu kwamen honderden mensen om het leven. Iliescu werd aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid... maar uiteindelijk werd hij nooit veroordeeld. Iliescu stierf in een ziekenhuis in Boekarest. Hij was 95 jaar. Het weer in het midden en noorden van het land stevige buien. Vannacht op veel plaatsen droog en een graad of 13.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 she watches so sadly. How can she tell him she loves him? Yes, I will give my heart gladly, but each day when I walk to the sea, he looks straight ahead. doesn't see. He just doesn't see. ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag staat het programma in het kader van Latin Jazz. En een iets andere invulling dan puur Stan Getz en eh, Antonio Gobim. Voor het nieuws van 11 uur al tweemaal The Girl from Ipanema. En na het nieuws van 2 uur tweemaal The Boy from Ipanema. The Boy from Ipanema is eigenlijk dezelfde nummer. Alleen de tekst is veranderd. Waar over een vrouw wordt gesproken, wordt nu over een man gesproken. Ik ga verder met George Benson Quartet. It's Uptown heet het album. Het komt uit 1966. En daarvan ga ik het nummer draaien J.H. Bossanova. George Benson Quartet. George Benson Quartet met J.H. Bossanova. En dan ga ik verder met uh, eh, Toets Tielemans. Ook Toets Tielemans heeft zich aan uh, eh, Latin Jazz gewaagd. En hij heeft eh, eigenlijk twee mooie albums opgenomen. die heten de Brazil Project Volume 1 en de Brazil Project Volume 2. En van dit laatste album ga ik naar draaien het nummer Z. Toets Tielemans. Toet met het nummer C. Ik ga verder met een Nederlandse bijdrage, Hermine Durlo. Het komt van haar album uit 2016, dat heet Living Here. En het nummer heet Zamba de Ombrekke. Hermine Durlo. Min Durlo met Samba de Umbrekken. Op de achtergrond ga ik ondertussen vast een, eh, een eh, tune opstarten van de volgende band. Eh, het is een tijdje terug in het, ehm, in het verleden. De oudere luisteraars weten waarschijnlijk wel wie deze band is. Dus ik laat hem nog heel even doorlopen voordat ik hem ga vertellen. En als u hem niet herkend heeft, het zijn de Skymasters. En de Skymasters hebben ook een eh, samba-variant gemaakt. Het heet de Italian Samba deze keer. En die ga ik draaien. De Skymasters. De Sky Masters met de Italia Samba. En van de Italia Samba ga ik naar Ella Fitzgerald. Het is een reuzensprong, maar ze heeft ook een heerlijk nummer gemaakt... en dat heet de Jazz Samba. En daarvan heb ik een live uitvoering gevonden. Het is uitgevoerd in 1967 in Oost-Berlijn. En het album heet dan ook East Berlin. De Jazz Samba van Ella Fitzgerald. Gentlemen, we'd like to do a samba for you now, a bossa nova, and we call it the jazz samba. and it has a little of everything in it, but we hope you recognize it. Donk, donk, donkity, donkity, donkey, donkey, donk, donk, donkity, donkity, donk. Here she comes, here she comes. So dance a samba, so dance a samba. Bye, bye, bye, bye, bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye dance dança samba, só dance dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dance dança samba, só dance dança samba. Vai. Should I see you twitch the daisy mice? Mine say, need say, drop a so cha cha cha. Samba, samba, samba, dansen samba. bye, bye, bye, bye, vai. Ze dansen samba, samba. bye. The jazz samba, the jazz samba. How it gets to you. The jazz samba, the jazz samba. Ooh, you. The jazz samba, the jazz samba. Thrills you through and through. You get that feeling, you start a reeling. to dance to samba, to dance to samba. Vai, vai, vai, vai, vai. To dance to samba, so dance to samba. Vai. So dance to samba, so dance to samba. Ga ga ga ga ga ga ga ga ga. So dance to samba, so dance to samba. Bye. Should I see you twist wish day, She might can't say doka dipso cha cha cha so dance the samba so dance the samba vaga vaga him vaga him so dance the samba so dance the samba vai vaga vaga vaga But you can go but go you get to me to go but you don't get to get to me to get down bong jung to go down New language, you get to bone, you go, get you get to go, go, get Assim. nosso amor vai ser assim. Oh, nosso amor vai ser assim. boom boom, she get the magic go, she get the go go, she get the gum, baby, she get the gum, she gum. she get the go go, but you go here, get the here, get the here, the go here, she go go go but you don't here go go. When just the cathedral, I hear a bring me down, Are you and your watches, am I your baby left town? Boy, open that day, boy, open that day, till you get that day, but all the old you don't, don't chick it on, bang it chick it on, bubble but don't chick it on, ting chick it chick on, bong chick on, chick it on, chick out, chick it chick it chick it chick out, chick out, go chick out, shake it chick it chick it book a dang dang dang dang dang dang dang ding ding ding ding ding ding ding ding go go go go go go go go Shake it, go go go go go go go go go go go go go go They do they go ping, get a big hole outside. Zo. Zo. I forgot it now. Here she Ella Fitzgerald met de Jazz Samba. Live opgenomen in Berlijn in 1967. En dan iets heel anders. In Zandvoort wordt natuurlijk al heel lang hele goede jazz eh, live gespeeld... door het, uh, de organisatie van Jazz in Zandvoort. En in september gaat het weer beginnen. En op 14 september is het eerste concert. Zoals vele luisteraars weten in... Ehm, eh, het traditionele gebouw van de krocht in Zandvoort wordt verbouwd. En dat is nog net niet helemaal klaar. Dus dit jaar gaat de concertreeks eh, beginnen in Nieuw-Innekum... waar ze ook het laatste jaar gespeeld hebben. En op 14 september is het eerste concert daar met het Tijn Trommelen Quartet. Die gaan het Great American Songbook spelen. En daarop eh, doet ook eh, mee Frits Landersbergen... en Edwin Corsilius en Harry Kanters. kaarten zijn beschikbaar. U kunt het via de website aanschaffen. En het hele programma staat ook op de website voor het hele jaar. En vanaf december gaan de concerten weer plaatsvinden in de krocht. Dus als u al zin heeft, ga vast kijken en boek eventueel. Ik ga verder met het eh, programma hier. En het staat natuurlijk in het kader van Latin Jazz... en een iets andere invulling dan de traditionele nummers... van Stan Getz en Antonio Gobim. De volgende die klaar is Henk Mobley. Henk Mobley, een tenorsaxofonist. In 1967 nam hij het album op High Voltage... En daarop speelt hij samen met een geweldige crew. Naast Hank Mobley op de tenorsax, Jackie McLean op altsax... Blue Mitchell op trompet, John Hicks op piano... Bob Cronshaw op dolbas en Billy Higgins op drums. Het nummer heet Bossa Deluxe. Henk met Bossa Deluxe. En ik ga verder met Art Pepper. Die is ook al een tijd niet voorbij gekomen, realiseerde ik me net. Van het album Among Friends uit 1978 ga ik draaien Blue Bossa. Thank you. Art Pepper met Blue Bossa. En dan Maite Hontelé, de Nederlandse Maite Hontelee... die in Colombia gewoond heeft en gespeeld heeft met alle lokale bands daar... en geweldige muziek heeft gemaakt. En van een van die albums heb ik eh, klaarstaan Mambo City. Maite Hontelee. con la mujer sonora quien nos pone a gozar con su magistral trompeta. daar even verrast. Er kwam nog een klein uh, nagift, toegift. Um, ehm, <clears throat> Maite Hontelee was dat natuurlijk met eh, Mambo City. Ik ben alweer toegekomen eigenlijk aan het laatste nummer van vandaag. Een eh, uitzending die vooral in het teken stond van, uh, van Latin Jazz. Als ik nog een klein beetje over heb na dit nummer... dan komt er nog een klein toetje. Maar dit laatste nummer ehm, staat ehm, klaar. En dat is van Remy Bolduc Jazz Ensemble. Een Canadees ensemble En het album heet Swinging with eh, Oscar. Het gaat natuurlijk over Oscar Peterson. En het nummer wat ik ga draaien heet Bossa Biquin. Elsa Big Win van een Remy Bolduc Jazz Ensemble. U heeft geluisterd naar ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag in het teken van eh, Latin Jazz, maar dan net een beetje anders.